met het NOS Journaal. Bij een anti-immigratiedemonstratie in Den Haag zijn gisteren 36 mensen uiteindelijk opgepakt. Ze hadden wapens en vuurwerk bij zich. De demonstratie werd georganiseerd door een rechtsradicale actiegroep. Er deden ongeveer 200 mensen aan mee. Omdat een eerdere demonstratie in september nog uit de hand liep... mocht de politie dit keer mensen preventief fouilleren... Venezuela heeft fel gereageerd op een bericht van president Trump. Daarin stelt hij dat het luchtruim boven Venezuela als gesloten moet worden beschouwd. Wat Trump daar precies mee wil bereiken is nog altijd niet duidelijk. Venezuela noemt het bericht een koloniaal en onacceptabel dreigement. De spanningen tussen de VS en Venezuela lopen al maanden op. Trump zet steeds meer troepen in rond het land... omdat er volgens hem veel drugs uit Venezuela richting de VS gaat... Eerder viel het leger ook meerdere boten aan op zee die volgens Trump van drugsmokkelaars waren. De Britse toneelschrijver Tom Stoppard is overleden. Hij wordt vaak beschreven als de grootste Britse toneelschrijver van zijn generatie. Hij sleepte tijdens zijn decennia lange carrière veel prestigieuze prijzen in de wacht. Zo won Stoppard vijf keer een Tony Award, de belangrijkste Amerikaanse theaterprijs. Tom Stoppard overleed thuis in Engeland. Hij was 88 jaar. In de Eredivisie heeft NEC na de overwinning op Feyenoord opnieuw een Rotterdamse club verslagen. Ze wonnen de afgelopen avond in Nijmegen ook van Sparta met 3-1. Daardoor komt NEC in ieder geval voor even qua punten naast AZ op de derde plek te staan. Met 36 doelpunten in de 13 duels is NEC na koploper PSV nu ook de meest scorende ploeg in de Eredivisie. Verder wist Excelsior ook te winnen afgelopen avond van NAC. Het werd 1-0 en Fortuna Sittard tegen Heracles eindigde in een gelijkspel. Dat werd 1-1. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog en een graad of 6. Overdag is het ook vaak droog, met af en toe zon.